Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Zeven Europese landen, waaronder Nederland, hebben Venezuela gevraagd om snelle publicatie van verkiezingsdocumenten die kunnen bewijzen dat president Maduro is herkozen. Premier Schoof schrijft op X dat de wil en rechten van het Venezolaanse volk gerespecteerd moeten worden volgens de kiesraad won Maduro met 51% van de stemmen. Maar volgens de oppositie blijkt uit tellingen dat hun presidentskandidaat 70% van de stemmen kreeg. Al dagen gaan mensen in Venezuela de straat op om te protesteren tegen de omstreden verkiezingsuitslag. Bij een Israëlische luchtaanval op een schoolgebouw in Gazastad zijn zeker 15 doden gevallen. De Arabische nieuwszender Al Jazeera spreekt over 17 doden. 60 mensen raakten gewond. Volgens Hamas schelden er Palestijnse ontheemden in de school. Israël zegt dat het gebouw onder vuur is genomen omdat het een schuilplaats zou zijn voor terroristen. Hamas gebruikte de school als commandocentrum, stelt het Israëlische leger. De werkgever van Wall Street Journal-journalist Evan Gerskovich zegt nooit de moed hebben verloren. Gerskovich zat bijna 500 dagen vast in Rusland op verdenking van spionage. De uitgever van zijn krant zegt dat al vroeg bleek dat Gerskovich was opgepakt... om in een gevangenenruil te kunnen worden ingezet. Hij werd deze week vrijgelaten... Kurskovic was onderdeel van een gevangenenruil waarbij 26 mensen werden vrijgelaten. Het was de grootste gevangenenruil tussen Rusland en het Westen sinds de Koude Oorlog. Dag 8 van de Olympische Spelen was voor Nederland in Parijs de succesvolste dag tot nu toe. Roeister Carolien Florijn en de 4x400 meter gemengde estafetteploeg veroverden goud. En dankzij die medailles en nog twee zilveren, één zilveren en twee bronzen plakken... blijft Nederland negende op de medaillespiegel. China staat nog steeds bovenaan. Het weer in het zuiden nog enkele buien.